Mark Hokker met het NOS Journaal. Bij de schietpartij County zijn twaalf van hen in de school gedood en drie erbuiten. Twee slachtoffers zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen overleden. Hoeveel gewonden er nog zijn is onduidelijk. De schutter is een 19-jarige oud-leerling van de school. Hij was om disciplinaire redenen van school gestuurd. De jongen is aangehouden. Volgens Amerikaanse nieuwszender CNN schoot hij met een machinegeweer... en de politie in Florida zegt dat hij veel munitie op zak had... De meeste slachtoffers zouden leerlingen zijn. Lokale media melden dat ook een leraar is neergeschoten. President Trump condoleert op Twitter de families van, het van de slachtoffers. De Zuid-Afrikaanse president Zuma stapt per direct op, heeft hij bekendgemaakt in een toespraak. Hij zei daarbij dat hij niet langer leider moet blijven dan het volk wil. De top van zijn partij ANC dringt al langer aan op zijn vertrek. Zuma heeft zich daar tot nu toe tegen verzet. Hij ligt in Zuid-Afrika onder vuur om verschillende corruptieschandalen. Drie mannen zijn in de buurt van Washington in een terreinwagen ingereden op de toegangspoort van de Amerikaanse inlichtingendienst NSE. Volgens de autoriteiten gaat het niet om een terroristische actie. Toen de auto op de poort afreed opende een bewaker het vuur. Een van de inzittenden, een bewaker en een omstander zouden gewond zijn geraakt. In de achtste finales van de Champions League heeft Real Madrid de topper tegen Paris Saint-Germain met 3-1 gewonnen door twee doelpunten van Cristiano Ronaldo. In de andere wedstrijd van gisteravond won Liverpool uit met 5-0 van FC Porto. Het weer steeds meer bewolking. In de komende uren gaat het op meer plaatsen regenen. In het midden en oosten is kansen op sneeuw, natte sneeuw en gladheid.